Dielketeert eraan met het NOS-journaal. De voedselbank in Arnhem krijgt vanmiddag 4000 kilo tomaten. Die zijn uit de handel genomen om de prijs niet te ver te laten dalen. De groente- en fruitmarkt staat onder druk door de Russische boycott. Telers krijgen compensatie, maar alleen als de producten die ze uit de markt halen geschikt zijn voor consumptie. Wie zijn tomaten en paprika's naar de voedselbank brengt... krijgt ook een vergoeding voor de transport- en distributiekosten. Door de gift aan de voedselbank in Arnhem krijgen 4600 huishoudens in de stad deze week verse tomaten in hun pakket. De man en vrouw die begin dit jaar gewelddadige inbraken pleegden en mensen gijzelden, hebben grotendeels bekend. Dat heeft hun advocaat gezegd. Het duo wilde wekenlang niet praten. Waarom er nu wel een bekentenis is afgelegd, is niet duidelijk. De twee pleegden inbraken in Noord-Brabant en in het oosten van het land. Een paar keer werden slachtoffers met geweld meegenomen in de kofferbak van een auto. De man en vrouw werden uiteindelijk na een klopjacht opgepakt in Duitsland. Syrische rebellen hebben een grenspost op de Golanhoogvlakte ingenomen. Na dagenlange gevechten veroverden ze de post op het Syrische leger. Onder de rebellen zijn leden van het radicale Al-Nusra en andere militante groeperingen. Bij de gevechten op de Golanhoogvlakte, op de grens tussen Syrië en Israël, zouden tientallen doden zijn gevallen. Eerder vandaag beschoot het Israëlische leger twee grensposten in het gebied... nadat een Israëlische militair werd geraakt door een mortiergranaat uit Syrië. Israël heeft het gebied tot militaire zone verklaard. De onderhandelaars van de coalitie en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP zijn bezig met de afrondende gesprekken over de begroting voor volgend jaar. Het schreven is om de onderhandelingen vandaag te beëindigen. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig om de plannen ook door de Eerste Kamer te krijgen. Het weer nog zonnige periode. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt tot een graad of 8.